Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afspraak die was gemaakt met drie verdachten van de aanslagen van 11 september is weer ingetrokken. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt in een memo aan de toezichthouder van de militaire commissie van Guantanamo Bay. Twee dagen geleden werd bekend dat het veronderstelde brein achter de aanslagen, Khalid Sheikh Mohammed, schuld zou gaan bekennen. De doodstraf zou dan worden omgezet in levenslang. Ook twee handlangers van Mohammed sloten die deal. Op de afspraak kwam veel kritiek. In het Verenigd Koninkrijk zijn opnieuw rellen uitgebroken... in de nasleep van de steekpartij in Southport. In de stad Sunderland, in het noordoosten van het land... hebben betogers de confrontatie gezocht met de politie. Drie agenten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Acht railschoppers zijn gearresteerd. De BBC meldt dat de betogers anti-islamteksten riepen en auto's in brand staken. De Verenigde Naties heeft op basis van stad hoeveel gebouwen in de Gazastrook verwoest zijn of beschadigd zijn geraakt. Het gaat inmiddels om 63 procent. Door de satellietbeelden kon de VN ook de hoeveelheid puin in de Gazastrook berekenen. En dat is nu 42 miljoen ton, een verdubbeling sinds januari. In Gazastad is de verwoesting het grootst, maar in het afgelopen half jaar werd de meeste schade aangericht in Rafah. De Amerikaanse rockband Aerosmith gaat niet meer toeren. In een verklaring schrijft de band dat de stem van leadzanger Steven Tyler permanent beschadigd is door een stembandverlamming. Aerosmith heeft in september vorig jaar slechts drie shows gespeeld van hun afscheidstournee... die tot februari 2025 zou duren. De band scoorde vooral in de jaren 80 en 90 grote hits... zoals Walk This Way, Love in an Elevator en Crying.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 Met nu ZFM in de ochtend. But I your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 Look it up.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 没放下。 To speak is a sin.